die banden hebben met Al-Qaeda. Maar er zit ook een gewelddadige afscheid. Het weer vannacht bewolkt, maar droog. De zuidwestenwind trekt aan en wordt matig tot vrij krachtig boven land en hard aan zee. Het wordt niet kouder dan een graad of 6.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 Op de video is te zien hoe vier militairen urineren over drie dode Taliban-strijders. Ondertussen maken ze spottende opmerkingen. Volgens een bijschrift waren de vier leden van een team sluipschutters dat vorig jaar actief was in Afghanistan. Ze zouden in september zijn teruggekeerd naar de VS. Hun identiteit is nog niet achterhaald. Evenmin is duidelijk wie het filmpje heeft gemaakt en wie het op internet heeft gepost. Het Amerikaanse leger heeft een diepgaand onderzoek aangekondigd. Amerika heeft de aanslag van gisteren op een Iraanse kerngeleerde veroordeeld. In Teheran werden een 32-jarige wetenschapper en zijn chauffeur in hun auto opgeblazen. Een motorrijder had een bom met een magneet op de auto bevestigd. De afgelopen jaren zijn al vaker dergelijke aanslagen gepleegd op Iraanse nucleaire wetenschappers. De autoriteiten in Teheran zeggen dat Amerika en Israël erachter zitten. Jeruzalem weigert officieel commentaar en Washington heeft elke betrokkenheid ontkend. Het geweld komt op het moment dat de spanningen tussen Iran en het Westen oplopen. Maandag werd bekend dat Iran zijn tweede uraniumverrijkingsfabriek heeft opgestart. Het Westen verdenkt het land ervan te werken aan kernwapens. In Mexico zijn in de afgelopen jaren bijna 50.000 mensen omgekomen door drugsgeweld. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van de Mexicaanse regering. Vorig jaar zijn naar schatting ruim 16.000 mensen omgekomen.